uur. Gert met het NOS Journaal. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Dagblad. D66 en GroenLinks hadden begin dit jaar ruim 28.000 leden. De VVD zit daar iets onder. Het ledental van Forum voor Democratie is in een jaar van bijna 2000 gestegen naar bijna 23.000. In een buitenwijk van Milaan zijn bij een treinongeluk zeker drie mensen omgekomen. Zeker tien andere passagiers raakten zwaar gewond. Ook zijn er meer dan 100 lichtgewonden. De oorzaak van het treinongeluk in Milaan is nog niet duidelijk. Noord-Korea heeft een oproep gedaan tot hereniging. Het Stalinistische land richt zich in een verklaring tot alle Koreanen in Korea en het buitenland. Het wil een doorbraak forceren die leidt tot hereniging van Korea zonder de hulp van andere landen. Op welke manier dat moet gebeuren zegt het land niet. Noord-Korea zal alles wat hereniging van het Koreaanse schierenland in de weg staat uit de weg ruimen. De regeringspartijen willen nog dit jaar regelen dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer krijgen. In het regeerakkoord is al afgesproken dat de verplichte gasaansluiting in deze kabinetsperiode moet verdwijnen. Maar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen meer vaart maken. Ze willen wel een uitzondering mogelijk maken, zodat nieuwbouwhuizen alsnog gas krijgen als een gemeente de alternatieven te duur vindt. Het weer, veel bewolking en waar het westen af en toe zon. Verspreid over het land kan een enkele bui vallen. Het wordt een graad of 9. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen soms zon, maar ook kans op een bui in de kustprovincies. En het wordt morgen een graad of 8.